time. It's all you had to say to take my breath away. This is it. Oh. but it's too hard to say. 106.9 ZFN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 着。 smiled and said you see Time. that's the way want to look your son in the eyes when he asks you what you did it for. Cause all day long he was fighting for you, and he didn't even know your name. Young men come and young men go, but life goes on just the same. And I don't know why. Why do we keep holding on? I don't know why. Pretending to be oh so strong. Oh, why? Is there something no one told me? Something very wrong.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 De AWB en het KNMI waarschuwen opnieuw voor gladheid. In de ochtendspits kan het in het hele land verraderlijk glad zijn door bevriezing. En de gladheid zal pas in de loop van de dag verdwijnen. De Nederlandse spoorwegen verwachten grote drukte tijdens de ochtend- en de avondspits. Vanwege defect materieel zijn veel treinen korter dan normaal. Tientallen mensen die tijdens oud en nieuw zijn opgepakt staan vandaag terecht in speciale supersnelrechtszittingen. Het Openbaar Ministerie begon een paar jaar geleden met dit lik-op-stuk beleid om duidelijk te maken dat geweld en het aanrichten van vernielingen tijdens de jaarwisseling niet worden getolereerd. Als een verdachte wordt veroordeeld moet hij ook direct zijn straf uitzitten. Daarnaast zal het OM hogere straffen eisen dan gebruikelijk. Premier Bly van de Australische deelstaat Queensland wil dat haar kabinet in spoedzitting bijeenkomt vanwege de overstromingen. Volgens haar is de situatie zo ernstig dat de ministers terug moeten komen van hun vakantie. In de noordoostelijke staat staan meer dan twintig steden en dorpen onder water, doordat er enorm veel regen is gevallen. Weerkundigen hebben gewaarschuwd voor nog meer noodweer. In Egypte zijn zeker 17 mensen opgepakt in verband met de aanslag op een koptische kerk in Alexandrië. Zeven arrestanten zitten nog vast. Op nieuwjaarsdag blies een man zichzelf op voor de kerk. 21 mensen kwamen om. Sinds de aanslag is het onrustig in delen van Egypte. Koptische christenen vinden dat ze onvoldoende beschermd worden door de regering. De Israëlische regering zegt dat een aanslag op een voetbalstadion is voorkomen met de arrestatie van twee Israëlische Arabieren. Volgens de Veiligheidsdienst wilden ze een raket bouwen en die tijdens een wedstrijd afschieten op een stadion in Jeruzalem.